Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Jos B. krijgt 12,5 jaar cel. Het gaat om de zaak Nicky Verstappen. De jongen van 11 werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide in Limburg. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat Jos B. het kind heeft ontvoerd en verkracht... en dat Nicky daarbij is overleden. Of dat laatste ook de bedoeling was van B. is niet duidelijk, zegt de rechter. In deze zaak is niet te bewijzen dat u de dood van Nicky opzettelijk teweeg heeft gebracht... Het kan ook het ongewilde of onbedoelde gevolg zijn geweest van het in bedwang houden van Nicky bij het seksueel misbruik. En dit resulteert in oplegging aan u van een gevangenisstraf voor van 12 jaren voor de feiten die u ten aanzien van Nicky Verstappen heeft gepleegd. Volgens Jos B. was Nicky al dood toen hij hem vond, maar de rechtbank gelooft dat niet. Nicky Verstappen is voor altijd 11 jaar gebleven, omdat een volwassen man zich aan hem heeft vergrepen. Nicky een jongen zoals zoveel anderen uit de gelukkig en veilig gezin die van het leven genoot en alleen kinderzorgen had, is in handen gekomen van de verdachte. Die hem misbruikt heeft en levenloos heeft achtergelaten in een dennenparceel. Geen enkele straf kan opwegen tegen het verdriet dat de nabestaanden is aangedaan en dat door hen tijdens al die zittingen zo waardig is gedragen. Geen enkele straf geeft antwoord op hun vragen. Geen enkele straf brengt Nicky terug is nog niet duidelijk of Jos B. of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaan. Er zijn weer meer coronabesmettingen gemeld vandaag, bijna 6000. zijn er 254 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen wel minder coronapatiënten. 1961 in totaal, dat zijn er 69 minder. En dit aftelmomentje... is dit jaar zonder publiek door, je weet wel, corona. Op een leeg museumplein in Amsterdam wordt er afgeteld naar 2021. Het hele gebeuren is wel live te volgen op televisie. En er staat van alles op het programma, zodat mensen wel wat te zien hebben dit jaar, nu vuurwerk verboden is. Krijg je het weer nog. Het is op de meeste plekken droog. Af en toe zie je de zon ook nog even.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 Trying to be number pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go.